Jon van Kamp het NRS Journaal. Gevolg van de aardbeving op de berg Kinabalu op het Maleisische deel van het eiland Borneo is opgelopen tot 16. Een leraar en een student uit Singapore worden nog vermist. Twee dagen geleden werd de berg getroffen door een aardbeving van 5,9 op de schaal van Richter. Daardoor kwam een grote groep bergbeklimmers vast te zitten. Maleisië is boos op een groep toeristen omdat ze een paar dagen voor de aardbeving naakt poseerden op de Heilige Berg. Volgens de vicepremier van de deelstaat Saba hebben de toeristen de goden ontstemd en daardoor door de aardbeving uitgelokt. In Zuid-Korea zijn zesde patiënten overleden aan het MERS-virus, meldt het Britse persbureau Reuters. Ook het aantal besmettingen neemt verder toe. Er zijn 23 nieuwe gevallen bekend, waarmee het aantal besmettingen in het Aziatische land op 87 komt. De meeste nieuwe gevallen zijn met de eerste patiënten in Zuid-Korea in contact gekomen. Dat is gebeurd in het ziekenhuis waar die patiënt werd opgenomen na zijn terugkeer uit Saoedi-Arabië. In Hogeveen in Drenthe is een meisje van acht van een flat gevallen. De politie meldt dat het kind ter plaatse is overleden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Rond half twee ging de politie naar de flat nadat een melding was binnengekomen van een zelfdoding bij een wooncomplex. De moeder van de achtjarige is na onderzoek aangehouden en meegenomen naar het bureau. Onderzocht wordt wat haar rol is in de zaak. In het zuiden van Mexico hebben leraren brand gesticht bij diverse stembureaus... uit protest tegen de verdwijning van 42 studenten. Ze dreigen de verkiezingen voor een nieuw lagerhuis lam te leggen... als hun eisen niet worden ingewilligd. Op verschillende plekken vielen ze partijkantoren binnen en stichtten ze brand. De leraren eisen dat er meer duidelijkheid komt over het lot van de studenten... die in september verdwenen. Er zijn aanwijzingen dat ze zijn gedood door een kartel... en dat de stoffelijke overschotten in brand zijn gestoken. Het weer, de dag begint met veel zon, maar het is met 7 tot 10 graden wel fris.